Ties van Kesteren met het NOS-journaal. 26 leden van Mexicaanse drugskartels zijn uitgezet naar de Verenigde Staten. Het gaat om hoge leden en leiders van onder meer het Los Quinis-kartel. Amerika voerde de afgelopen maanden al de druk op op Mexico... om drugsbendes harder aan te pakken. Afgelopen week heeft president Trump volgens de New York Times... de Amerikaanse veiligheidsdiensten ook opdracht gegeven... om jacht te maken op drugskartels in Latijns-Amerika. Trump wil op die manier de grote instroom van de druk fentanyl tegengaan.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 De andere kant op, in noordelijke richting, is de linkerrijstrook afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via Venlo. Feyenoord is in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld. De heenwedstrijd tegen Fenerbahce werd nog gewonnen met 2-1. Maar in Istanbul gingen de Rotterdammers afgelopen avond onderuit met 5-2. De Turken gaan door naar de play-off ronde in de Champions League. Voor Feyenoord rest nu de Europa League. Het weer, het koelt vannacht maar langzaam af. De minima liggen tussen de 14 en 20 graden. Komende dag opnieuw veel warm, hoge temperaturen.